Te al laat, veel te laat, dat het ons om hetzelfde gaat. Hoeven wij niets meer te zeggen. en zacht, voel de kracht, geluk is mooi. van een liefde die lacht. Nee, je moet niet naar huis vannacht. Het leven gaat al veel te snel voorbij. En dus blijf bij mij. Je gaat me voor, de trap gaat door. fluistert zachtjes in mijn linkeroor. Maar je hoeft me lichaam heeft jouw vraag al lang gehoord. Niemand hoeft dat uit te leggen. Dus ik denk wat jij denkt, zonder dat we het zeggen. vallen, dieper, dieper vallen. Dit is het moment waarop ik heb